12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de rellen in de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 12 verdachten opgepakt. De helft is minderjarig. De jongste is 15, de oudste 58. Ze zitten nog vast en worden verhoord. De verdachten werden aangehouden voor belediging, openlijke geweldpleging... en het negeren van een bevel. Zo'n 50 tot 60 mensen staken pallets en vuilcontainers in brand... trokken hekken omver en staken zwaar vuurwerk af. In Duindorp is het al dagen onrustig. Dat wordt in verband gebracht met het afgelasten van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. De politie heeft vanochtend acht mannen opgepakt in een onderzoek naar groepsverkrachtingen. De verdachten zijn tussen de 18 en 26 jaar en komen uit Den Bosch en Rosmalen. Ze worden ervan verdacht dat ze drie meisjes van 15 en 16 uit Den Bosch hebben gedrogeerd en verkracht... nadat ze via social media hadden afgesproken. De politie vermoedt dat de meisjes ook mishandeld zijn en mogelijk zijn er meer slachtoffers. Behalve de huizen van de aangehouden mannen is ook een garagebedrijf in Den Bosch doorzocht... waar de verkrachtingen gebeurd zouden zijn. De politie heeft vanochtend op 15 plekken invallen gedaan... in een groot onderzoek naar wapenhandel. Onder meer een woonwagenkamp in Zeist werd binnengevallen... waarbij zeker één verdachte werd aangehouden. Ook waren er invallen in Capelle aan de IJssel en Den Haag. Het is nog niet duidelijk wat er in beslag is genomen... en hoeveel mensen in totaal zijn aangehouden. Jozef Oosting is tijdelijk hoofdtrainer van Vitesse. Hij volgt Leonid Sloetski op, die vrijdag opstapte. Oosting is nu nog trainer van Jong Vitesse. Sloetski vertrok nadat Vitesse bij Heerenveen... zijn vijfde competitienederlaag op rij had geleden. Het weer in het zuiden is nog mist, in het midden en noorden geregeld zon. Blijft droog, het wordt 4 tot 9 graden vanmiddag. Morgen op veel plaatsen eerst grijs, in de loop van de dag soms wat zon...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 on the top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, Fuck her on the yacht, I've been pool. Yeah, addict, addict, addict for the lifestyle and the paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric?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 I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care. is gone.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 heart is strong as gold Maybe wipe your eyes you got an old soul Forget him will set you free Lioness take us Take our arms and teach us To do right take us Take our arms and teach us Lioness take us Take our arms and teach us To do right taken we made a cut in half Children watching all this Your body shine is diamond Your heart is strong is gold Baby wipe your eyes you got an old soul Forgetting will set you free Lioness take us Take our arms and teach us To do right take us Take our arms and teach us Lioness where you been Kanye's your wife, you made a great escape. So now you are safe, cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye's around and free.